Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal gemengde huwelijken in Nederland is de laatste jaren vrij stabiel gebleven, rond 1 op de 10. Ook het aantal Nederlanders dat ongehuwd samenwoont met iemand met een migratieachtergrond verandert nauwelijks, meldt het CBS. De meeste gemengde huwelijken zijn Indonesisch-Nederlands. Mannen en vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond zoeken bijna altijd een partner met dezelfde achtergrond. 2016 was een recordjaar voor de export van agrarische producten werd voor 85 miljard euro aan groente, fruit, zuivel, vlees en bloemen aan het buitenland verkocht. Bijna 4,5% meer dan in 2015. Alleen de Verenigde Staten exporteren meer. De Nederlandse producten blijven voor het grootste deel in Europa, met Duitsland als belangrijkste afnemer. De West-Afrikaanse landen die Gambia zijn binnengetrokken... hebben de militaire operatie stilgelegd om overleg een laatste kans te geven. De oude president Jammeh weigert de macht af te staan... De nieuwe president Barrow werd gisteravond beëdigd in de Gambiaanse ambassade in Senegal. Reddingswerkers hebben ook vannacht gezocht naar overlevenden in het Italiaanse hotel dat door een lawine is getroffen. De omstandigheden zijn moeilijk vanwege het gevaar van instorting en lawines. Sinds gisteravond helpt ook het leger de reddingswerkers. Zouden tot nu toe vier lichamen zijn geborgen. De Braziliaanse zangeres van de groep Kaoma, bekend van de wereldhit Lambada, is waarschijnlijk het slachtoffer van een roofmoord. Het lichaam van Lolwa Bras werd gisterochtend in de buurt van Rio de Janeiro gevonden in een uitgebrande auto. De politie heeft drie mannen aangehouden, melden Braziliaanse media. Ooggetuigen hadden gezien dat twee mannen s'nachts haar huis waren binnengedrongen en daar brand hadden gesticht. De zangeres werd toegetakeld met een mes en een stok en in haar auto gezet en ook die werd daarna in brand gestoken. Het weer in het midden en zuiden opklaringen, daar vriest het nog licht. In het noordoosten bewolking.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 Jean Amons met My Romance. Van het album Bosch Tenor. er zijn eigenlijk ook een hele hoop sax. Time Down South. We gaan verder met een nummer van Stacy Kent. Close Your Eyes. Stacy Kent draaide ik afgelopen week nog op eh, de zaak. Toen wilde iedereen wel weten wie dat eigenlijk was. day. deze kent is een Amerikaanse jazzzangeres. Eh, die inmiddels een Grammy-nominatie heeft gehad. En ze is getrouwd met saxofonist, tenorsaxofonist Jim Tomilson. Volgende nummer is van Gavin James, Nervous. Staat momenteel in de hitparade. I promise I'll hold you when it's cold out. we lose our winter coats in the spring. Cause lately I was thinking I never told you that every time I see you, my heart sings. Cause we lived at the carnival in summer, scared ourselves to death.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 Het volgende nummer uh, is van een zangeres Um, die hebben we natuurlijk in het verleden vaak als beginplaatje van een van mijn oud-jazz-collega's gehoord. Uh, Blue Alert, Madeleine Peru. Days they are the highway kind, they only come to leave. The highway kind. Believe and I don't mind, it's a coming that I crave. Pour the sun upon the ground and stand and throw a shadow. Watch it grow into a night and fill the spinning sky. Time among the pine trees felt like a breath of air. Usually I just walk these streets and tell myself to care. Sometimes I believe me, sometimes I don't hear. Sometimes the shape I'm in won't let me go. I don't know too much for true. My heart knows how to pound, my legs know how to love voice knows all the sound. And it's a shame if it's not enough. Shame that it is a shame. Follow that circle down. Where would you be? If we don't, it's all the same. I'll meet the ones between us. I'll be thinking about you and all the places I've been and why you were not. Dus van het nieuwe album Secular Hymns. Het is een beetje een ander album, niet heel erg jazzy. Maar verder met James Arthur, Say You Won't Let Me Go. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't enough.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 Iris van Frank Sinatra. and golden oldie, Nancy, with the laughing face. If I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. She takes the winter and makes it summer. but summer could take some lessons from her. Picture a tomboy in lace. That's Nancy with a laughing face. Did you ever hear mission bells ringing? Well, she'll give you very same glow. When she speaks, you would think it was singing. Just hear her say, Hello. I swear to goodness, you can't resist her. sorry for you. She has no sister, no angel could replace Nancy with a laughing face. Keep Betty Grable, Lamour and Turner. She makes my heart a charcoal burner. It's heaven when I embrace my Nancy. with a laughing face. vond ik nog wat nummers uh, van de New Standard Jazz Orchestra. Haar nieuwe nummers. Ik, ik zoek altijd eventjes eh, wat is er nieuw uitgekomen. En daar staat eh, één album bij van de nieuwe Standard Jazz Orchestra. Dit nummer is Lexicon. het album Waltz About Nothing. House is natuurlijk alweer een tijdje uh, eh, van ons heen. Uh, maar hier nog wel uh, blijkbaar een nieuw album. Hidden okay Treasure. In the day, Wake Up Alone. staying busy. Tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying. So just lately. When I catch myself, I do a 180. I stay up playing. that everyone gets just disappears when the sun sets. He's fishing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread, soaked to his soul. He swims myself over here. Moon spilling and I wake up alone. As far as my heart, I'd rather be restless. The second I stop, the sleep catches up shit. Cause my day is done now. The dark. swims in my eyes by the bay. Pour myself off. verteld over Stacey Kent... is dat ze onder contract staat bij eh, Blue Note. Niemand minder dan Blue Note. Eh, dit is een volgnummer van haar, Never Let Me Go. Never let me go life would lose its touch. because of one Stacey Kent dus met Never Let Me Go. We gaan naar het laatste nummer van dit uur alweer.